today. mooie aftrapper van de tweede uur van de show De Zondagmorgen van GoFam. Chris Andrews en Yesterday Man uit 1965. Ja, volgens mij een remix klinkt maar niet helemaal origineel. Beetje gekke stereo. Maar ja, het blijft een lekker nummer. Eerlijk is eerlijk. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Je bent natuurlijk weer hartstikke welkom bij het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me tot 12 uur. She keeps in pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christophe and Kennedy at any time.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 a dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Jessica. The momentarily out of action, temporarily out of class. you absolutely try She's you. She's a killer dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. recommended insatiable and appetite. Wanna try? aparte man was het, eh, trouwens. Misschien nog wel hoor. Je weet het niet. Billy Idol. Je zal het maar van jezelf zeggen. En dan eh, wel lekkere rocknummers zingen hoor. Eerlijk is eerlijk. Sweet 16. Mooie filmpjes van, eh, op YouTube van deze man. Moet je maar eens naar kijken als je er zin in hebt. Of je kunt ook natuurlijk kijken naar ons tv-station. GoTV, want daar komen ook de hele dag hartstikke mooie videoclips voorbij. En ik maak me sterk dat Billy Idol er ook wel een paar keer in zit. Dus eh, het is een mooi levend behang voor als je lekker thuis bezig bent met stofzuigen, de rommel opruimen of eh, gewoon niks aan het doen bent. Dan eh, is het wel leuk. Go, ja, tv met lekkere muziek de hele dag. I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you? think die eh, ik zo vaak horen op de radio van eh, Imani hier in de show. Ehm, when you, eh, where are you? Wacht even, dat was hem. Waar ben je, waar ben je? Dat was eigenlijk haar noodkreet uit 1998. En Madonna met American Pie. Eigenlijk een prachtig nummer van Don McLean, maar deze is ook niet voor de poes. Zeker niet straks eh, over, nou, een minuut of 10, 12, een eh, werkstukje van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon en vroeg u welke zonsondergang is bij u eh, bijgebleven. Iedereen heeft wel zo'n romantisch momentje als een zonsondergang. Ja toch, met je nieuw geworven geliefde, zoiets. Nou ja, je hoort de antwoorden van de mensen op straat straks. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. kleur van groene lampolie, Candlewick Green. and Who Do You Think You Are? Een van de One Hit Wonders, weet je wel. Een One Hit Wonder, dat is een eh, ja, groep of een studioformatie voor een eh, gelegenheid. En die maken dan één hit en daarna hoor je nooit meer iets van. Nou, Candlewick Green is zo'n clubje. Dus, en wel een grote hit hoor, uit 1974. Eh, dat dan weer wel. Verder hoorde je ervoor Ray Charles en Hit the Road Jack... En eh, ja, je mag nooit meer terugkomen. Dat is wel vervelend natuurlijk. Dat is weer zo'n dingetje, denk je dan bezig. Maar wel een lekker nummer die iedereen wel kent. Ken je deze ook nog? Soul Sister, The Way to Your Heart. Goedemorgen trouwens. wat goede tijden op de radio. <laughs> Ja. Linda Roos en Jessica samen in Alles of Niets. En natuurlijk Soul Sister, The Way to Your Heart. En volgens mij was het een snelweg. Tijd voor de ja, reportage van Jeroen van Gent. Welke zonsondergang is u bijgebleven? Ja, er is nog steeds natuur in Nederland. Hoewel het eh, slecht gaat, dat hoor je wel iedere dag in het eh, nieuws. Um, ja, en die natuur heeft natuurlijk wel prachtige kleuren. Een mooie zonsondergang eh, daar dan nog eens bij. En dan is het beeld natuurlijk prachtig en compleet. Welke zonsondergang is bij u bijgebleven? Want iedereen heeft wel een zonsondergang als herinnering met een nieuwe geliefde of zo. Nou ja, uh, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en dit zijn uw antwoorden. Dus een aantal jaren geleden waren wij eh, in Griekenland op Kreta. Ja. En daar hebben we wel een van mijn mooiste zonsondergangen gezien. Ja. Ah. Ja, dat is wel blijven hangen. Gewoon heerlijk zitten op het strand, lekker temperatuur, wijntje erbij. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. Het was waarschijnlijk dan eh, de zonsondergang in de zee. Dat was inderdaad de zonsondergang in de zee. Ja, daar kan niks tegen op. eigenlijk. Daar kan niks tegenop. Nee, dat klopt. Nee, dat was echt heel mooi. Ja, dat was fantastisch. Laatst hebben we wel eh, bij de Veluwe eh, mooie zonsondergang gezien. En eh, Kro eh, vakantie Kroatië, daar hebben we ook hele mooie zonsondergangen. Kroatië is prachtig. Ja, ja. Zonsondergang, een hele mooie zonsondergang in Nederland, kan dat ook eigenlijk? Ja, ja zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, ja, ja, absoluut wel. Ja, ik kom zelf van de Veluwe af en als je dan inderdaad in de bossen loopt en je ziet dan inderdaad die zon helemaal ondergaan. Vind ik oh, ook heel erg mooi hoor. Nou ja, ik, ik weet er eentje, en dat, maar dat was ergens in Indonesië. Ik zou niet eens de plek meer weten <laughs> hoe dat heet. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar was ook een hele tempel die dan voor een groot deel onder water was als het eh, vloed was. En met app kon je er dan naartoe. En daar was ook een hele mooie eh, zonsopgang, ja. Ja. Oh, zonsopgang. Ja, zonsopgang dan oh. wel. Hè? Nou ja, die kunnen we ook goed rekenen. Ja, nee, ja. Het ligt er of je eh, een ochtend- of avondmens bent natuurlijk. Ja, eigenlijk wel avondmens. maar ja, je ouders nemen je mee, dus dan sta je eh, vet vroeg op. ja. Nou, dat is heel makkelijk. Dat was vorige week dinsdag, want toen had ik een eh, ballonvaart. Hé, hey, wauw. Dus <laughs> ja, dat was wel indrukwekkend. Met, lekker rustig weer en, on, zo'n mandje? Uh, was, ja, prima weer. Ja, ja, ja. Oh, wauw. Dus ja, dat is een hele makkelijke vraag om te beantwoorden net voordat het weer omsloeg, want het is nu erg regenachtig. Ja, dinsdag was het eh, echt eh, perfect weer. Die, eh, die ballonwaarder, of hoe noem je zoiets, die piloot, die zei ook van jullie treffen het met z'n allen. Want ja. ja. een paar dagen daarvoor was het regenachtig, heeft, heeft hij niet gevlogen. Uh, dinsdag was het perfect. Oh, wauw. Eh, eh, nou ja, oh, oh, eh, dat is duur hè, tegenwoordig geloof ik. ik weet niet of dat duur is, want het was een cadeau. Oh, <laughs> fantastisch. ja. En dan was het zo laat dat u de zonsondergang meemaakte in dat mandje? Ja, we, we vlogen rond een uur of acht nog. En toen, ja, dan zie je de zon ondergaan, makkelijk zat. Om half negen was het, was het bij spreken richting donker. Ja, dat is ook uniek dan toch? Eh, ja, ik had hem nog nooit meegemaakt. Dat is uniek voor mij zeker. Ik zie ze wel eens overkomen en dan denk ik van wat zou dat nou kosten? Hoe kan ik dat doen? Maar u had het gewoon cadeau gekregen. Ja, klopt. Dus ik uh, geen idee. Ik kan het niet beantwoorden. Nee, dat geeft niet. Welke zonsondergang is u bijgebleven? Dat is een beetje zo'n romantische <laughs> vraag. Romantische, eh, ja. de meeste blijven mij bij op zomervakantie in Zuid-Frankrijk of in La uh, oh. Lacanau. Daar vind ik ze het allerleukst. Oh ja ja, Dan heeft het te maken met de hele, omsta met de hele omstandigheid. sfeer eromheen. ja. Kunt u dan nog dan heb je er ook tijd voor om ja. uh, ervan te genieten. Dan denk je, we blijven hier nog even zitten. Zon gaat dadelijk onder in de zee. Dat vind ik het allerleukst. Thuis is het van de winkels gaan bijna dicht moet boodschappen doen, maar daar is het gewoon lekker blijven zitten. <laughs> Ja. precies. <laughs> En eh, wanneer, wanneer, wanneer, was de laatste wat dat betreft, die mooie zonsondergang? De laatste keer dat ik daar was, dat was denk ik in, in mei, begin dit jaar. En was er zo'n zonsondergang ook Ja, ja. daar wachten we op. Die zijn daar altijd. In Welke zonsondergang? Ja, eh, ja dat is toch wel, denk eh, toen ik verkering had met mijn vrouw. Oh. Ik denk dat dat wel een van de mooiste zonsondergangen natuurlijk bij Scheveningen. Dus u had elkaar ontmoet of zo? Ja, eh, toen hadden we elkaar ontmoet, ja. Maar dat is alweer uh, eh, 23 jaar terug inmiddels. Dus dat is al uh, een poosje geleden. Zon boven de zee neem ik zo aan. Zon boven de zee, ja. ja met een vergezicht. Ja, ja, en het gaat natuurlijk om alles bij elkaar dan. Dat hele pakket zeg maar. Niet alleen maar de zonsondergang. Nee, maar... nee, dat, dan hoort alles bij elkaar. Iemand erbij. <laughs> Iemand erbij, dat is wel belangrijk, ja. Zonsopgang, zonsondergang. Een hele mooie zonsondergang. Eh, ja, dat was dan ook in, uh, was dat in Tanzania. Nou, moe. Lekker in de. Exotische plekken. Echt zo, in de Serengeti. En dan zat je in zo'n hele mooie bungalow. En dan keek je zo echt gewoon uit op de hele mooie eh, savanne. En een heel mooie zon onder. Dat was echt heel prachtig. Ja, de Serengeti is natuurlijk gigantisch. Gigantisch, zeker. Ja. Olifanten bij het ontbijt nou, die hebben wel toen, we waren toen in een Tented park. En die hebben toen de waterreservoiren leeggedronken. Dus we konden niet douchen de volgende ochtend. <laughs> dat is echt gebeurd. dat, is, eh, een vreemde reden, ja. <laughs> ja, dat is echt nou, gebeurd. is, eh, ik kan me van mijn middelbare schoolperiode kan ik nog een goede zonsondergang herinneren. Dat was een hele grote groep vrienden. Gingen we houtsprokkelen aan de Maas. Dus allemaal samen gezellig eh, door het bos. En dan langs de Maas hebben we dan een vuurtje aangestoken een andere gezellig omheen gezet en eh, de hele avond doorgekletst. Oh, dus, echt, eh, dus, eh, vuur maken en dan langzaam naar zonsondergang? Ja. ja, ja. De zon weg zien zakken? Mhm. Ja, heerlijk was dat, ja. Wanneer was dat? Het, echt, ik hoor 15 jaar geleden, ja. Dus, ja. dus echt middelbare, middelbare schoolperiode was dat, ja. Ja, het klinkt als scouting of padvinderij, maar dat was het niet. Ja, dat hebben we vroeger ook nog wel gedaan met een paar mensen eh, van, van die groep inderdaad ook. Maar we wouden dat we een keertje herleven weer. Oh. En eh, toen hebben we dat met, met z'n allen aan de Maas ja, dat, eh, ook gedaan, ja. Maar wat maakt een mooie zonsondergang? Nog even doorvragen. wat maakt een mooie zonsondergang? Ja, poeh. <laughs> alle kleuren hè, die erbij komen, dat, dat hoort gewoon. Dus eigenlijk moet het wel helder weer zijn geweest. Wil je echt een mooie, mooie zonsondergang krijgen, vind ik kleuren die je overdag niet ziet eigenlijk. Precies. Ja, dat geel, dat oranje, al die kleurtjes, ja, dat zie je op de dag niet. De zonsondergang. Ja, ik ben ooit een keer op, uh, op Creta geweest. Ja. En daar heb ik wel een ja, soort magische op zonsondergang. Ja, dat was, het, dat, was de setting, eh, alles bij elkaar. Het was een fantastisch mooie vakantie. En eh, ja, daar ging de zon onder en onze vakantie was afgelopen. En dat was echt wel ja, het magische van die zonsondergang. Dus een soort een symbolische afsluiting van de vakantie. Ja, ja, die was wel heel erg mooi. En dat is echt al, nou, ik denk dat al 25 jaar geleden is. En dat staat me nog wel bij. Ja. ja, ja. U, u, hem zo naar, naar, boven toe, zeg Ja, ja, dus ja. die staat me echt nog wel bij. Ja. Dat was echt een hele mooie. En in Nederland kan dat ook? Nederland, ja, de functie niet zo. Eh, de magie is een beetje weg, vind ik. In, eh, voor mij dan, hè? Ja. hij kan heel mooi zijn, maar ja, de magie is wel een beetje, een beetje weg. En soms zie je hem wel eens opkomen, s ochtends. Ik zit op mijn werk, ja. de zonsopkomst. En dan eh, met een beetje wolken, dat die rood is, die lucht. Nou, dan zit ik in mijn stoel, en ik zit twee hoog en dan zit ik naar buiten kijken. En dan zegt tegen mijn collega, de eerste vijf, komende vijf minuten doe ik niks. Niks, niet storen. Alleen maar kijken. <laughs> en dan komt hij ernaast staan of zitten. En dan gaan we heerlijk naar die zonsopkomst kijken. Die kan ook heel mooi zijn. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I can see her lying back in her satin Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning, when I'm losing again. van de 50 eh, die herkent deze muziek onmiddellijk. Dit is eh, van de Four Tops. En uh, ja, een grote hit was ze. Simple game, zo is het. En Gordon Lightfoot hoorde je ervoor speciaal voor Jeroen... om ja, een prachtig onderwerp over de zonsondergang af te sluiten. Sundown van Gordon Lightfoot uit 1974. Ehm, ik kan je aanraden om onze website te bezoeken. Ik zei het vorige uur ook al, maar misschien heb je dat gemist. Eh, het vorige uur vertelde ik ook al van... joh, onze website is hartstikke actueel... en daar vind je het belangrijkste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. Dus heb je even niks te doen? Of denk je, hey, wat gebeurt er in mijn regio? Kijk dan even op onze website go-rtv.nl go-rtv.nl Daar vind je het laatste nieuws vanuit de regio. Look We zijn hier begonnen aan de laatste bak koffie voor deze zondagmorgen. ik Nou, de koffiepot is leeg en we gaan geen nieuwe zetten. Ja, mijn collega's zo meteen na 12 natuurlijk wel. Maar wij hier niet meer. Wij gaan zo meteen ervoor tussen. Dus eh, ja. Het eh, was wel lekker weer vandaag eigenlijk met koffie. Ja, ja gezellig. Dankjewel uh, voor het zetten. Nou, even een knikje. Krijg een, een zwaai terug. Nou, het is maar dat je het weet. Goed dat er trouwens geen camera's aan staan, want mijn haren zitten verschrikkelijk in de war. Geen gezicht dus. En ja, zo aan het einde van de show heb ik me zo al verwonderd over de muziek. En dan zit mijn haar helemaal alle kanten op. Dus uh, camera in de studio is bij mij geen optie hier in Teneuzen. De laatste voor vandaag. Toch wel een legendarische Toto en Africa.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 to me as if to say, Hurry, boy.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 Dat was hem. Toto. Ook oh, was vergeten af te kondigen dat je er dus straks ook nog kon luisteren naar Michael eh, Mike the Mechanics en Over My Shoulder en La Vie en Rose van Grace Jones door de weer omstuit, zou je kunnen zeggen. Lekker ouderwets. Hey, de show zit erop voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap was gezellig. Fijn dat je erbij was. En ehm, ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Ik ben hier om uh, tien uur bij Leven en Welzijn. Ga ik hier weer zitten, hier in de studio in uh, eh, Terneuzen. En dan kijken of ik weer wat leuke muziek voor je kan draaien. En een paar leuke onderwerpen kan brengen. Dus wees dan weer mijn gast. En laat mij weer jouw gast hier zijn tijdens de vroege zondagmorgen. Ik wens je een hele mooie dag. Blijf lekker luisteren naar GoFM. En eh, nou, dan komen we elkaar vanzelf wel weer tegen. En dan hoop ik dat die verkoudheid die me nu part speelt eh, voorbij is. Wat mij betreft tot volgende week. Volgende week zondag, 10 uur. Tot dan.